Drie uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Voorbeeld genoemd voor andere NAVO-landen. Volgens Trump laat Polen zien dat de verdediging van de vrijheid... en de beschaving niet alleen een kwestie is van middelen, maar ook van wil. Hij herhaalde dat de Europese NAVO-lidstaten... hun financiële verplichtingen moeten nakomen... en zei dat Polen een van de weinige landen is die, daar, die wel aan die verplichtingen voldoet. Twee broers die waren veroordeeld voor de moord op een taxichauffeur uit Rotterdam zijn in hoger beroep vrijgesproken. Ze waren veroordeeld tot tien jaar cel en zaten al een paar jaar vast. De taxichauffeur werd in februari 2004 tijdens zijn werk doodgeschoten nadat hij was overvallen. De zaak bleef lang onopgelost. In 2010 kwam er nieuwe informatie binnen waarna de zaak werd heropend. In 2014 werden de broers veroordeeld op basis van getuigenverklaringen. Het gerechtshof vindt het nieuwe bewijsmateriaal waaronder de verklaringen en enkele telefoontaps onvoldoende grond om de twee te veroordelen. In 2040 moeten er in Frankrijk geen benzine- of dieselauto's meer worden verkocht. Staat in een uitgebreid milieuplan waarin staat hoe Frankrijk de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs wil naleven. Iedereen met een diesel van voor 1997 of een benzineauto van voor 2001 moet subsidie krijgen om minder vervuilende auto aan te schaffen. In het milieuplan staat verder dat het gebruik van kernenergie moet worden teruggedrongen van 80% nu naar 50% in 2025. Supermarkt Jumbo heeft samen met een andere partij een bod uitgebracht op de 131 MT-supermarkten van Sligro. De hoogte van het bod is niet bekend, meldt de Telegraaf op basis van bronnen in de markt. Jumbo wil niet reageren en Sligro is niet bereikbaar voor commentaar. Het weer, zonnig en droog, maar later vanmiddag en vanavond in het zuiden kans op enkele stevige regen- of onweersbuien, mogelijk met hagel en zware windstoten. Daarvoor wordt het 24 tot lokaal 29 graden.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 niet van de mooie blauwe lucht en de zon. Maar we hebben nog een heerlijke uur muziek eh, voor de boeg, dat dan weer wel. We beginnen zo meteen met de Dave Clark 5, met Bits and Pieces... en daarna Tommy Rowe en Everybody. En weer veel plezier het komende uur. de tweede grote hit voor de Dave Clark 5 uit 1964, Bits and Pieces. En we begonnen met de nummer uit 1963 van Tommy Rowe en dat heette Everybody. Dan gaan we toe naar een one-hit wonder uit 1971. En bij de naam Janis Joplin denk je niet meteen aan een one-hit wonder... maar qua commerciële successen klopt het wel. Ze had een grote hit met eh, Me en Bobby McGee. Janis Joplin. busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans.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 We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word me my Bobby again. From the kin next to mine. Talk Talk en Such a Shame. Dan krijgen we een top 100 hit uit 1977. Pak je disco-pruik maar even en je plateauzolen en wat glitter op je gezicht. Want hier is Casey met de Sunshine Band en Keep It Coming Love. als je nog twijfels hebt over de titel, eh, Keep It Coming Love. Ze hebben het geloof ik 400 keer gezegd. Dus dan eh, onthoud je dat wel. Casey and the Sunshine Band uit 1977. Als je, hebt, eh, als je het hebt over 10 Years After... dan denk je eigenlijk alleen maar aan Going Home by Helicopter... wat ze op Woodstock speelden. Maar in 1967 brachten ze een single uit... en dat klonk behoorlijk wat anders, maar wel erg leuk. Portable People. 67, Ten Years After en Portable People. Dan zijn we nu toe aan een groepje met de naam Scaffold. En eh, in die groep zaten drie mensen. Roger McGuff, McGear en um, Gordon, geloof ik. Kom er zo meteen wel op terug. In ieder geval zaten diverse hits. En de heer McGear die heeft zijn naam zo gewijzigd... omdat hij eigenlijk McCartney heette, de broer van Paul. En hij wilde daar eh, niet te veel aandacht op vestigen... Dus veranderde hij zijn naam. En de hits kwamen desondanks toch. De eerste was bijvoorbeeld Thank You Very Much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the bird and bees. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the bird and bees. Thank you very, very, very much. very, very much for the family circle. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. You you very much, thank you very, very, very much, thank you very much for the ANC Lion. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very much, thank you very, very, very much, thank you very much for love. Thank you very, very, very much you very much for the Sunday joints. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints. And our cultural heritage. Nashville beverage. Being fat. Union Jack. The nursery rhymes. Sunday Times. The nap and bomb. Everyone. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. It was simply spiffing and through. much for the Ainsley Iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Ainsley Iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you very, much. Het was het trio McGear, McGuff en Gorman. Ik zat er bijna, bijna goed. Gordon, zei ik. Dat was Gorman. Thank you very much. En dat was uit het jaar 1967. Eh, ja, dat klopt dan weer wel. Eh, we zijn toe aan de Beatles. Twee tracks van het eh, album The Beatles of het White Album. Wat je wil. Eh, Don't Pass Me By van Ringo Starr. Geschreven en gezongen door hem. En daarna Why Don't We Do It In The Road van Paul McCartney. Hier zijn The Beatles. your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock a ticking the hands are moving, but I'm by myself. I wonder. to hear from you. Exit was dit eh, Traffic met Medicated Goo uit 1969. Dan zijn we nu toe aan een nummer van Neil Diamond en dat heet Solitary Man. two came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, that I do. Don't know that I will, but until I can find me a girl. i to hear being where love's a small word, part time thing, paper rain. I know it's been done having one girl who loves you, right or wrong. We go strong. am a solitary man. 1966, Solitary Man. En dat was Neil Diamond. Ik spreek eh, een aantal talen, waaronder <laughs> ook eh, Filipijns, ja, wel één woord. En dat woord heet anak. En dat betekent ook nog kind. Dat je het dan ook nog weet wat het betekent, hè? Geweldig. Eh, de komende bijna zes minuten gaan we luisteren naar Freddy Aguilar... met zijn enige grote wereldhit, Anak. Een wereldhit voor Freddy Aguilar uit 1980, Anak. En dan gaan we naar een top 100 hit uit 1986.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 In 1968 schreef Marvin Gaye samen met Barrett Strong en Norman Whitfield het nummer Wherever I Lay My Head. En hij bracht het in 1968 ook uit. Vijftien jaar later had eh, Paul Young met datzelfde nummer ook een grote hit.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 You had romance, did you break it by chance over me? If it's so, I'd like for you to know that For I'm the type of boy who is always type toe zijn aan Les Paul en Mary Ford met de Bye Bye Blues... hebben we nog even tijd voor een stukje Dance with the Devil van Cozy Powell. Les Paul en Mary Ford vonden het dus eigenlijk wel genoeg met eh, Dance with the Devil van Cozy Powell. We gaan hem ooit wel eens een keertje helemaal draaien. Dit was Matchbox voor eh, deze donderdagmiddag. Eh, Hans, ik dacht dat hij zou komen vandaag, maar waarschijnlijk wordt dat dus volgende week. Nou, nou, waarschijnlijk, dat wordt zeker volgende week. En dan zijn we weer compleet, zou ik maar zeggen.